u niet langer dralen, want wij steken van wal. Ik lig hier aan de stralen, wat de vangst wezen zal. Trek van toch